Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Joram van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Eerder zei hij dat hij de uitlevering niet wilde aanvechten... maar volgens een advocaat is hij van gedachten veranderd... na een bezoek van medewerkers van de Nederlandse ambassade in Peru. Van der Sloot zit daar in de gevangenis vanwege de moord op studenten Stephanie Flores. In de VS willen aanklagers hem vervolgen voor afpersing... van de familie van Natalie Holloway... Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. De tijdelijke uitlevering naar de VS staat gepland voor komende donderdag. Oekraïense troepen hebben terrein rondom Bakhmut terugveroverd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. Voor de tweede dag op rij voert zijn leger tegenaanvallen uit in het oosten van het land. Volgens Rusland zijn daarbij veel Oekraïense soldaten omgekomen. Nederland moet eerst meer grip krijgen op migratie... voordat asielzoekers meer mogen werken. Dat zei staatssecretaris Van der Burg op een voorstel van D66. De partij deed het voorstel om asielzoekers meer te laten werken... om de integratie te verbeteren. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden moet stoppen met opgravingen in Saqqara... het beroemde grafveld bij de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat meldt NRC. Er is een verbod opgelegd vanwege een tentoonstelling... waarin vooral zwarte Amerikaanse artiesten... als Beyoncé en Eddie Murphy... worden geportretteerd als Egyptische iconen uit het verleden. De oudheiddeskundige dienst in Egypte noemt dat geschiedvervalsing. Het Rijksmuseum van Oudheden gaat bezwaar maken tegen het verbod... maar zegt dat ze de tentoonstelling niet gaan aanpassen. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 10... De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. En het wordt ongeveer 17 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten.